Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een derde Nederlands pluimveebedrijf is vogelgriep vastgesteld. In Kamperveen in Overijssel is de ziekte ontdekt bij een bedrijf met 10.000 kippen. In het bedrijf worden gefokte kuikens binnengebracht om te groeien. Die worden zo snel mogelijk geruimd. Gisteren werd bij een pluimveebedrijf in Ter Aar in Zuid-Holland vogelgriep ontdekt. Inmiddels is duidelijk dat het daar gaat om de voor pluimvee zeer dodelijke H5N8 variant. Dat was ook zo in Hekendorp. Minister Bussemaker noemt het zeer zorgelijk dat veel leraren in het basis- en voortgezet onderwijs worden gepest. Leraren moeten hun werk in alle veiligheid en rust kunnen doen, zegt de minister. Ze willen er iets aan doen. Uit een enquête blijkt dat één op de drie leraren slachtoffer is van pesten. De daders zijn niet alleen leerlingen, maar ook docenten. Borstimplantaten worden vanaf januari landelijk geregistreerd. Artsen kunnen dan in een database zien wie wanneer welk implantaat heeft gekregen en of het er weer is uitgehaald. Implantaten die problemen veroorzaken kunnen op die manier eerder worden opgespoord, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Nu is het zo dat als een ziekenhuis of kliniek failliet gaat, de registratie zoek raakt. Minister Plasterk wil het onmogelijk maken dat Kamerleden die zich afsplitsen hun zetel meenemen. Plasterk zegt dat naar aanleiding van de twee Turkse Kamerleden die uit zijn partij, de PvdA, zijn gestapt. Door afsplitsingen zijn er nu 15 fracties, terwijl, het er, terwijl er maar 11 zijn gevormd naar verkiezingen. Plasterk vindt dat de kiezer moet weten waar hij aan toe is de rechter besluit vandaag of de 19-jarige Syriëganger Aisha in de cel moet blijven. Het OM wil dat ze langer wordt vastgehouden omdat ze wordt verdacht van deelname aan een organisatie die terrorisme ondersteunt. De vrouw uit Maastricht ging dit jaar naar Syrië om te trouwen met een Nederlandse jihadstrijder. Deze week haalde haar moeder haar terug naar Nederland. Het weer, vanmiddag raakt het bewolkt en wordt het 6 tot 9 graden. In het weekend een stuk zachter, 10 tot 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Ah, ludieke actie vandaag, ja. Goedemiddag. CFM Lunch op deze vrijdag, de 21ste alweer. Ja, 21 november, Gaan gaat er weer hard. Over precies een maand hebben we alweer de kortste dag. Gaan we weer optellen. Maar wat een weer, jongens. Voor mij mag het de hele, hele winter zo blijven. Hier. Lekker fris buiten, zonnetje erbij. Nou. Goed, we gaan vandaag allemaal doen. Nou, eh, voor, voor mijzelf is het een marathondag natuurlijk, hè. We hebben ook nog Zandvoort draait door vanmiddag om uh, eh, 5 uur met als speciale gast Belinda Goramson. En uh, als hoofdgast natuurlijk. En eh, we zijn vanmiddag ook live, tussen 5 en 7 dan, niet nu, maar vanmiddag, zijn we live bij de prijsuitreiking voor de vrijwilligers. De vrijwilligersprijs. Die wordt uitgereikt bij Pluspunt en daar zijn wij live bij vanmiddag. Ja, dat is de sterreporter Angela de Koning, die gaat daarheen. En eh, die gaat daarvan verslag doen. Vanmiddag dus, tussen 5 en 7 onder andere. En we hebben natuurlijk straks vanmiddag ook weer de stamtafel. Gaan we over leuke onderwerpen praten en zo. Over het circuit. <laughs> ja. hey, maar eh, ja, dus allemaal op met je radio naar het eh, stadhuis. Hè? Allemaal met, je, met een transistor. Volle sterkte straks om kwart over twaalf. Want dan gaan we een 3-in-1 draaien die alleen maar over raceauto's gaat. Ja. En jullie moeten... Eh, jullie weten hoe het gaat, hè? Je moet meer dan 64 dB veroorzaken. <laughs> dat is niet zo moeilijk, hoor. Ik las in een van de commentaren op Facebook van... Zelfs mijn grasmachine maakt meer lawaai. Ja. Als er zo'n zo opgevoerde scooter voorbij rijdt... Dat heb ik wel eens gemeten. Ooit, ooit heb ik dat eens gemeten. Zo'n opgevoerde scooter voorbij rijdt... zit je al aan 90 dB. Waar lullen we nou over? Kom. Eh, eh, wat geluid betreft. Hè, ik, ik, was ooit nog eens een keer, moesten wij ergens spelen. En er stond dus zo'n vent van de gemeente. De gemeente was in Beverwijk trouwens, niet hier in Zandvoort. Maar eh, er was zo'n vent met zo'n dB-meter. Die stond daar, ja. Meneer, u mag niet meer dan 90 dB veroorzaken. Oh. Ik zeg, en hoe dacht u dat te gaan meten? Nou, toen ging hij vlak voor de box staan. Ja, dat is heel slim. Dat is heel slim. Moet je ook doen. Daar geluid meten. Vlak voor de box. Ja. Slimme man was dat. Echt. Had het echt begrepen ook. Ik zei, meneer, weet u dat een zaal vol met pratende mensen... of een tent vol met pratende mensen al bijna honderden B is? waar praten we nou toch eigenlijk over? We komen er soms eens bent niet eens overheen. <laughs> Maar goed, uh, laten we het gezellig houden. Uh, ik bedoel, eh, ja, inderdaad. ja, mooi. We gaan lekker muziek draaien en zo. Ik, heb er wel zin in eigenlijk. Oh ja, ik moet u natuurlijk nog vertellen dat ik een primeur heb vandaag. Ik heb weer een primeur, ja. Ja, ik, weet zeker dat ik de eerste ben bij CFM die dit gaat draaien vandaag. Ik zeker, want het komt net binnen namelijk. Het is net gepubliceerd. Het komt net binnen. Het is vers van de pers. De damp komt er nog af. Het nieuwe album van Anouk. En ik heb er even voor geluisterd net. En er staan prachtige dingen op. Oh. Het is weer heel anders. En dat vind ik zo knap van haar. Dat eh, elk album gewoon weer een totaal andere sfeer uitdraagt. En dat is in dit geval ook. Eh, ik ga er drie nummers van draaien gedurende dit programma eh, van de nieuwe cd. Dus nieuwe album van Anouk. Maar laten we maar beginnen met Lenny Kravitz. Die zit in de kamer. Ja. Chambers. Joehoe! Come on, Lenny. Zing. Ik zei zing. Eh, hij is nog een sigaretje aan het rollen even. De band speelt er vast, hij is nog een sigaretje aan het rollen. Nou, ben ik klaar? Zing dan! You the love that was once so strong Kravitz. Zijn nieuwe single. En uh, eh, de nummer dat heet... Eh, Chambers. Ja, straks uh, na de volgende plaat gaan we dus onze 3 in 1 rijden. Ja, ja. Nog één plaatje en dan... wil het gemeentehuis even bellen dat ze die, eh, die radio daar gewoon even volle sterkte moeten zetten. Dus, <laughs> dan worden ze helemaal gek. Dan worden ze wakker. <laughs> dat is niet te geloven. Ja, als ze dat zouden doen, worden ze misschien wel wakker. Oeh, nou, dat zou... Eh, en, eh, dat kan uh, ernstige feiten veroorzaken natuurlijk. Als ze op het gebed... Oh, hij is er al. Sorry hoor. Ik dacht, uh, hij moet nog komen.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 Op de eerste plaats Fast Cars van Tracy Chapman. Als tweede eh, Win the Race van Yellow. En als laatste eh, Burn Rubber on Me. Van de Gap Band. Nou, daar zijn we nog niet over aangekletst over dat circuit. Dat eh, denk ik niet. Dat, eh, daar gaan al wel wat meer over gezegd worden in de toekomst. Denk ik zomaar. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan gaan we maar eens even naar het regionieuws. Ja, dat gaan we dan maar eens even doen. Eh, ja, Angela die is er niet. Dus ik moet het allemaal zelf doen. Jongen, jongen, jongen, wat heb ik het druk vandaag. oh ja, dan... Zo. ander muziekje, want dat is... Oké. Begin oktober heeft de GGD en de JGZ Kennemerland 1177 ouders van jonge kinderen uit Zandvoort benaderd om mee te doen met de kindermonitor. Inmiddels hebben 320 ouders de online vragenlijst ingevuld. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen van de gezondheid van de kinderen... is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Bent u een van die 1177 ouders die uitgenodigd is en heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? U kunt dat nog doen tot 14 december. Eh, kunt u nog meedoen aan dat onderzoek. Door mee te doen zorgt u ervoor dat de gemeente meer weet over de gezondheidssituatie van jonge kinderen en rekening kan houden met hun behoeften. Het riool in de Kamerling-Onderstraat is verouderd en beschadigd. Om de overlast voor de omgeving te beperken is gekeken of het riool duurzaam kan worden gerenoveerd. Deze renovatie zal in de periode van vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 december worden uitgevoerd. Dit geeft plaatselijk hinder, maar de weg zal niet geheel worden afgesloten. In de week van maandag 24 eh, november tot en met vrijdag 28 november... zullen er door aannemer uh, Instuform voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is het, ook, eh, is het ook niet noodzakelijk om de weg geheel af te sluiten... en zal alleen plaatselijk hinder zijn. Voor de start van de werkzaamheden worden de direct omwonenden geïnformeerd door de aannemer... en een duidelijke brief uit, uitgelegd wat u kunt merken van deze werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat de omwonenden en omliggende bedrijven niet of nauwelijks hinder ondervinden van deze renovatie. Jong en oud vanaf 12 jaar eh, kan vanaf 18 december 8 uur tot en met 24 december 12 uur wandelen of hardlopen op een, eh, op een loopband bij AJW Sport. Per half uur kost het 25 euro, la, euro. Laten sponsoren door anderen kan ook. Alle opbrengsten gaan naar Serious Request. Inschrijven kan via www.ajwsport.nl En AJW is eh, zo precies zoals je het zegt. Dus A-J-E-W-E. Sport.nl Je kunt lopen vanaf morgen 7 uur tot s avonds 22 uur. Een 46-jarige inwoner van Vogelenzang heeft woensdagavond van eh, rond 21 uur eh, drie inbrekers overlopen. Het slachtoffer is door het trio mishandeld, meldt de politie. Toen de bewoner de inbrekers probeerde te beletten, ontstond er een schermutseling waarbij hij mishandeld werd. De drie mannen wisten te ontkomen. Ze gebruikten daar een grijsblauwe auto bij. Het gaat dus om drie mannen tussen de 20 en 25 jaar met een licht getint uiterlijk. De politie is op zoek naar getuigen. Op zaterdag 22 en zondag 23 november organiseert eh, Today Sports voor alweer het vierde jaar de wintersportbeurs Snow and Ice in en om het pand aan de Nijverheidsweg 17 de Heemstede. Volop acties en aanbiedingen voor de wintersporter. Ook is er tweedehandsbeurs voor goed, eh, goede jong gebruikte materialen en kleding. Zo is voor elk budget een oplossing. Aanvang is 10 uur. In het voorjaar voerde eh, Puis, eh, Puiske, doet, pas, passé, nou dat weet ik allemaal niet hoor, ja. Eh, de luisteraars met wonderschone klanken naar dromerige vergezichten. Tijdens het najaarsconcert op 22 en 23 november nemen zij u mee naar eh, bergriviertjes en landelijke streken van het toenmalige Oostenrijkse Hongaarse Rijk. Eind 19e en begin 20e eeuw. U kunt kaarten bestellen in de voorverkoop via info passé NL bij Bruno Klassiek en in de, in de Gierstraat 50 in Haarlem of aan de zaal. In de aanloop naar het 25-jarig jubileum 2015 eh, neemt Hoor haar u tijdens een deel van het concert mee terug in haar verleden. Het koor zingt diverse pareltjes uit het repertoire van haar bestaan, onder andere van W.A. Mozart, Frans Schubert en eh, Robert Schumann en eh, van Col d'Agui. Aangevuld met prachtige nieuwe ingestudeerde werken van H. Badings, G. Holst en G. Ligeti. Eh, dirigent Dirk Kaandorp maakte een nieuwe muzikale bewerking op de tekst Alleen uit leed wordt kunst geboren van Annie M.G. Schmid. Het resultaat levert een verrassend vrolijke bijdrage aan dit concert.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 Nou, als ik naar buiten kijk, heren, dan weet ik allemaal niet hoor. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er wat lichte regen of motregen op de passage van het genoemde waterwarmtefront. De zuidoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen waait de wind naar warmtefrontpassage overwegend matig uit het zuiden en de aangevoerde lucht is weer een stuk zachter. temperatuur loopt dan ook op naar ongeveer 12 graden. In de vroege ochtend kan er nog wat lichte regen vallen, maar de rest van de dag blijft droog en schijnt regelmatig de zon. Ook vandaag komt de stroming uit het zuiden en, oh, eh, sorry, ik zeg het verkeerd. Ook zondag komt de stroming uit het zuiden en de aangevoerde lucht nog wat zachter. Het weerbeeld is vergelijkbaar met zaterdag, dus naast wolkenvelden is er ook geregeld zon. De temperatuur die in de nacht van zondag niet lager wordt dan 9 graden... stijgt weer naar maximaal 13 graden. Normaal is het deze tijd van het jaar een graad of 8. Tot zover nieuws en weer. En wat vandaag betreft, nou, als ik naar buiten kijk... dan voel ik een heerlijk zonnetje, een beetje vrieskou... maar niks geen waterkou hoor. Dus ik weet niet waar die weerman woont. Maar eh, nou ja, oké. Dat was het weer. Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht. Duizenden kinderen hebben hun ouders verloren. We moeten de slachtoffers nu helpen, er is dringend behoefte aan medische zorg, voorlichting, veilige begrafenissen, opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. stijgt, komt alsmaar dichterbij zwart, de regen valt op mij. De aarde laat me niets meer en ik voel geen vaste grond. In dit land waar ons leven nooit begon. met Lotte Verhoef. Stijgend water. Mooie plaat. Oh, prachtige plaat. Goed. De nieuwste cd van Anouk. En dat gaan we nu doen. Gezellig. De... Nieuw. Dus De heet Paradise en Back. En dit heet... Coolhearted, Blackhearted, Cold Digger. Fantastisch. Luister en huiver. Anouk. I guess that too much generosity is making people take you for a fool. And at every opportunity, they'll even try to get some more from you. So they'll cheat and lie does it solve the problems that they face? Cause when everything is said and done, they will find out of het nieuwe album van Anouk. Paradise and Back heet het. En dit heet Cold Black Hearted Cold Digger. Geweldige plaat. Echt wel. Straks nog een paar stuk tracks ervan. Ik ga er een stuk of drie van draaien. Dit is Share. If I could I said. Pride's like a knife, it can twijfel naar mijn mening de beste plaat die Cher ooit gemaakt heeft. If I could turn back time. En eh, dat ja, <laughs> ik vind dat een geweldig werkje van haar. Ja, ik vind het persoonlijk haar beste plaat. Maar goed, dat is mijn mening, nietwaar? Dit is Elton John. Van het album Ice on Fire. En dit nummer dat heet Nikita. Nikita, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul.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 Hè? Ik weet niet meer hoe dat mens heette, maar... Ik weet wel dat ze later ook zelf nog een keer een plaatje gemaakt heeft. Een beetje als antwoord hierop, op, eh, op dit Nikita. Nou, als u dan nou weet hoe dat fotomodel heette, dan horen we dat graag van u. Ik weet het echt niet meer. Maar het was wel een leuk clipje. Ze zat in een mooie rode sportwagen, geloof ik. Ja, was, het zag er goed uit in ieder geval. Toen. <laughs> dat is ook alweer 30 jaar geleden.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 Uptown Funk. Living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot.